aan met het NOS Journaal. Het vliegverkeer van en naar de Belgische vliegvelden van Brussel en Luik... is vanavond verschillende keren stilgelegd vanwege drones die er werden gesignaleerd. Brussels Airport lag stil tussen 8 uur en kwart over 9. Aankomende vluchten werden omgeleid naar Oostende Brugge, Charleroi en Lille. Ook zijn toestellen uitgeweken naar Schiphol en Eindhoven. Later op de avond werd het vliegverkeer er weer stilgelegd. Ook het vliegveld van Luik werd tot twee keer toegesloten na een melding over drones. D66-corrivé Wouter Koolmees wordt de verkenner in de kabinetsformatie. Hij begint morgenochtend om half tien. Hij spreekt als eerste met de leider van de grootste partij, Rob Jetten. Daarna volgen de andere partijen in volgorde van grootte. Over een week moet Koolmees zijn verkenningsrapport inleveren. Het Rode Kruis heeft weer een stoffelijk overschot van Gaza naar Israël gebracht. Forensisch onderzoek moet nog uitwijzen of het een lichaam is van iemand die door Hamas was ontvoerd op 7 oktober 2023. Israël heeft tot nu toe vastgesteld dat er 20 gijzelaars zijn overgedragen door Hamas. Volgens het Gaza-akkoord moeten in totaal 28 stoffelijke overschotten van in Israël ontvoerde mensen worden teruggebracht. Intussen melden VN-organisaties dat bewoners van Gaza nog altijd veel te weinig voedsel en nieuwe tenten krijgen. Israël beweert dat het zich aan de afspraken van het akkoord houdt... maar volgens de VN zijn maar twee grensovergangen geopend... en houdt Israël de meeste nog dicht. Het Hongaarse festival Siget kan volgend jaar gewoon doorgaan. De afgelopen jaren draaide het festival miljoenen euro's verlies. En daardoor was de toekomst onzeker. Maar een Hongaarse ondernemer die het festival 30 jaar geleden oprichtte... heeft het nu weer overgenomen. Jaarlijks gaan zo'n 15.000 Nederlanders naar Siget. Het weer vanavond in het noordwesten wat regen en vannacht ook in het noorden. De temperatuur daalt naar 8 tot 11 graden. Morgen droog en afwisselend zon en wolken. Het is zacht voor de tijd van het jaar.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 joyful hymn. Silver sunlets reach the sky. velvet glove Neath the faucet on the moon See 1,000 violins Golden trumpets soar on high Waves and waves of joyful hymns Silver sonnets reach the sky did it, did, did, did, did, did, did.